uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Boris Johnson heeft een gevoelige nederlaag geleden. De conservatieve partij van Johnson verloor bij lokale verkiezingen in Wales... een parlementszetel aan de liberaal-democraten. De krappe meerderheid van Johnson en zijn coalitiepartner DUP in het parlement... is daardoor teruggebracht tot slechts één zetel. De verkiezingen in Wales waren nodig omdat een zittend conservatief parlementslid... was veroordeeld voor fraude. Boris Johnson werd vorige week gekozen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Het handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea is verder geëscaleerd. Japan heeft Zuid-Korea van een lijst met begunstigde handelspartners gehaald. Daardoor hebben Zuid-Koreaanse bedrijven nu een licentie nodig om naar Japan te mogen exporteren. Zuid-Korea heeft gezegd met tegenmaatregelen te komen. En Noord-Korea heeft weer geoefend met korte afstandsraketten. Zeker twee projectielen kwamen in de Japanse zee terecht. President Trump staat nog steeds open, zegt hij, voor onderhandelingen over een nucleair akkoord. Volgens de Amerikanen schendt Kim Jong-un geen afspraken... omdat de raketten de VS niet kunnen bereiken. De politie komt met een meldpunt voor agenten die geïntimideerd of gediscrimineerd worden. Dat zegt korpschef Akerboom in NRC. Agenten die zich nu melden bij de interne vertrouwenspersonen voelen zich soms nog onveilig. De politietop probeert misstanden binnen de organisatie al langer aan te pakken. Bij de HEMA worden vandaag flyers uitgedeeld aan personeel en aan klanten. Vakbond FNV is niet te spreken over een akkoord dat het Warenhuis onlangs sloot met de CNV... waarin staat dat nieuwe werknemers minder betaald krijgen dan het huidige personeel. De FNV spreekt van tweedeling bij de HEMA. Het weer. Buien trekken over het land en lokaal kan er veel neerslag vallen.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 We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the battery. En dat was Clean Bandit. En ondertussen gaan we door richting de klok van kwart over acht. Buiten is het 18 graden. Het is eh, toch iets heel anders dan vorige week.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 wat meestal op vrijdagochtend herhaalt. Maar dit is een nieuw programma. Dit is de Summer Wake Up. Ik ben Walter Sans. Ik ben hier op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 8 tot 10. En ik draai gewoon lekkere muziek om het maar zo te zeggen.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 Gun like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. Major Laser. Hier op ZFM in het ochtendprogramma. En dan gaan we door met So Over Fake Friends. Voor de laatste keer deze week. Dit is onze regio song van Wendy Moore. En dit is gewoon in Zandvoort opgenomen. En is gewoon video's opgenomen in Zandvoort. En ze trad nog op in Zandvoort afgelopen dinsdag. Hier is ze, Wendy Moore. places I don't know at all. Fake smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. over fake friends. Tired of the pretend. did I mean to offend, but I'm just over fake friends. Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me. Not I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to fight me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the. you're in need or you come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now did. I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I don't forgive and forget no more I've been there before didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to? Ja, en dat was Herman Brood uit 1992 alweer. En daarvoor Wendy Moore, onze Zandvoortse, met, het, uh, <laughs> met zo over fake friends, sorry. Ehm, alles kan hier op, eh, op, op ZFM en helemaal in dit ochtendprogramma, want we gaan van Engels naar Duits naar Frans. Straks zelfs een duet met Luciano Pavarotti. En zometeen gaan we nu eerst maar even door met Bidden im Kopf. En dat is een Duits liedje van Sido. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit, vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich neun war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen. Aber alles hat sich ebenso ergeben und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter. Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einer einem schwarzen Album mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf, Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so. Dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so. Und dieses Gras-Ding, zwei Gramm auf Kommi und so. <laughs> Wir haben geträumt, wir wären ein Promi und so. Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann eine Runde Basketball. In der Raucherecke stand Jamal am Marterfall. Ob wir Spaß hatten damals, rate mal. Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß bemalt. Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester. Wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser. Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es ist konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. In meinem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf sind viele Bilder von einem Typen mit einem silbernen Kopf und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die Feinde wurden. Von Autos mit 1000 PS und Beuten mit geilen Kurven. Von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den Ärzten, von den Zeugnissen, dem letzten bis zum ersten. Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa. Ich war so verdammt traurig, als er tot war. Doch ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Denn ich weiß genau, genau, bei mir läuft's nicht für immer rund. Doch was mir bleibt, ist die Erinnerung. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf, Kopf, Kopf. Das war Sido mit Bilder im Kopf. Weiter mit Duke Dumont. ZFM. En dat was Duke Dumont met de Ocean Drive, of de boulevard zoals wij dit in Zandvoort zeggen. Nu door naar 1973. Lekker oud liedje van Jane Birkin. Met de veelzeggende titel Die Doe Da. En de mensen die Casa de Papa seizoen 3 gekeken hebben... die weten waarom ik dit draai. En ach, luister zelf maar. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool. to get a good lawyer. I hope your dinner catch a ting. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere takes the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? since I come home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the days. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on? walk across the water. And I think about all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to take I Won't you come on over and stop making a fool? why don't you come on over, Valerie?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 your cup and chase through. Ja, dat waren de drie achter elkaar. Jane Birkin, Amy Winehouse en Fields van Kelvin Harris. Gisteren uh, eh, luisterde ik hier ook naar ZFM en ik hoorde een duet van George Michael en Elton John samen. En toen dacht ik, hé hey, verrek, er is dat andere duet nog. En ik vertelde je over Luciano Pavarotti. Er is een duet met James Brown en Luciano Pavarotti. En ik draai het hier op ZFM, een live opname van Pavarotti en Friend, James Brown en Luciano Pavarotti. about a woman or a girl. Mm-hmm. You see, man made the car to take us over the road. Man made the train, carry the heavy load. us out of the dark and man made the boat of the water.